uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Op de Middellandse Zee zijn tussen Sicilië en Tunesië 1850 bootvluchtelingen uit zee gered. Ze worden overgebracht naar een noodopvang op Sicilië. Vier dagen geleden werden ook al 300 vluchtelingen in hetzelfde gebied ontdekt en uit zee opgepikt. Nu het mooie weer is geworden, nemen bootvluchtelingen steeds vaker de route naar Sicilië. De provincie Groningen en twaalf gemeenten in het aardbevingsgebied willen extra geld van het Rijk om de problemen aan te pakken die aardbevingen veroorzaken. Dat staat in een open brief, meldt RTV Noord. Hoeveel geld ze vragen is niet bekend. De ondertekenaars van de brief stellen dat er veel sceptisch is over de bereidheid van de NAM en de overheid om daadwerkelijk in oplossingen te investeren. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam is weer open. De weg was een aantal uren dicht vanwege een ernstig ongeluk. Bij een kettingbotsing kwam één persoon om het leven. Hij zat in een auto die beklemd raakte tussen twee vrachtwagens. Bij het ongeluk was ook een auto met caravan betrokken. Bij invallen in Brabant zijn 89 puppies gevonden in een huis waar illegaal werd gehandeld in honden. Op meerdere plekken waren invallen tegen illegale puppyhandel. De honden kwamen uit Hongarije en worden nagekeken door een dierenarts. Bij de invallen werd ook administratie, wapens, illegale diergeneesmiddelen en geld in beslag genomen. Niemand is opgepakt. En NAC Breda gaat een deel van de tribune aanpassen om supporters beter te beschermen. Dat meldt Omroep Brabant. De voetbalclub wilde netten boven het uitvak verhogen tot de nok van het stadion. Afgelopen vrijdag wierpen fans van RKC Waalwijk een brandende fakkel in het kidsvak. Een maand eerder gooide fans van FC Os een vuurwerkbom richting het veld. Het weer nog. In het zuidwesten kan wat regen vallen. Ook vannacht buien met lokaal kans op onweer. Morgen eerst grijs met in het noorden nog wat regen. Later af en toe zon bij een graad of 15. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen Zevenhuizen en Blijswijk 2 kilometer.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 Maandag 11 april, 21 uur 3. De hoogste tijd voor CFM Cinema. Het programma met filmmuziek en nog veel meer. Samenstelling en presentatie, Auke Beuving. Ja, films die vanavond op de rol staan. Eerste uur What Women Want, Blues Brothers, Love Story... The 310 to Yuma and Takes a Hard Ride. Maar we beginnen natuurlijk met dat prachtige nummer van Paolo Nutini. Iron Sky, hit van de maand april. bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life open future. Let us use that power. Giovanni Nettini. Schotse singer-songwriter, eh, ja, vader Italiaan, moeder uh, Schots. En uh, ja, prachtige muziek. Dit komt van de cd Caustic Love en het nummer heet Iron Sky. En we doen ook altijd een reclame jingletje. En ja, ik zag laatst weer de filmpjes die beoordeeld waren als potentiële winnaars. En er zat er één bij van een schoonmaakmiddel, Silit Bang. En dat is wel een grappig filmpje, het muziekje, om even in herinnering te roepen. filmpje, aardig muziekje. En het komt uit Flashdance. En het is Maniac. En het werd in de film eh, door uh, eh, Moroder eh, gespeeld. Maar hier is het een andere uitvoering. Gewoon grappig filmpje. terug naar de filmmuziek zou ik zeggen. En, en op speciaal verzoek, omdat het vandaag weer een fijne, fraaie dag was. Percy Fate met het nummer uit de film A Summer Place. De titelsong A Summer Place, Percy Fate. Heel bekend nummer. Vanavond speciaal verzoek van Wilma en Wanda, zou ik zeggen. En eh, ja, een summer place. Eh, je ziet jezelf toch alweer buiten zitten met deze muziek op een eh, terrasje of lekker in je tuin. Drankje erbij en genieten. Ja, s'avonds buiten zit het nog een beetje fris. Maar wie weet duurt het niet zo gek lang meer. dit is ook een hele fraai uit de film What Woman Want. Frank Sinatra en U2. got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under, under my, my skin. skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near. In spite of a warning voice, comes in the night, it repeats and shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you know. do. Just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. sacrifice everything come what may for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know, you are a fool, you never can win. Use your mentality. Wake up to reality. do Just the thought of you makes me stop Before I begin Cause I've got you Under my skin And I love you When you're under my skin ritme van Zandvoort. Ja, en dat allemaal uit de film eh, What Women Want, film uit 2000. En eh, met de hoofdrollen Mel Gibson en Helen Hunt. Na een ongeluk is de playboy Jack Marshall ineens in staat om alles te horen wat vrouwen denken. Hij besluit deze gave te gebruiken op de vrouw die de positie binnen hun bedrijf krijgt... die Marshall graag had willen hebben, om zo de baan van haar af te pakken. Hij wordt echt verliefd op haar. Nou, een, verhaal wat, nou een beetje dalletje. Maar er zit wel grappige muziek in. Beetje jazzy, beetje soul. En eh, als we Frank gedraaid hebben, kunnen we toen niet om Tony Bennett heen. The Good Life, Tony Bennett. Oh, the good life. Full of fun ideal. Mm, the good life lets you hide all the sadness you feel.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 Eh, onder andere Frank Sinatra en eh, Tony Bennett. En nu The Temptations. Night and Day, allemaal uit die film What Women Want. Night and day When you do find somebody, hold that woman, hold that man, love him, please him, squeeze her, please her. Hold, squeeze, and please that person, give him all your love. Signify your feelings with every gentle caress. Because it's so important to have that special somebody. zijn natuurlijk eh, Dan Aykroyd en John Belushi... twee legendarische bluesmuzikanten on a mission from God... die hun oude band weer bijeen willen brengen om geld in te zamelen voor een goed doel. Ze ondervinden de tegenwerking van de bandleden... die weinig fiducie hebben in hun armzalige duo... maar ook van neonazis, country en western band... de Good Old Boys en alle politiekorpen in de wijde omgeving van Chicago. Optredens van werkelijk legendarische bluesgrootheden... als Aretha Franklin, Ray Charles, John Lee Hooker, James Brown... worden afgewisseld met vrolijke actiescènes. Klassieker, minstens één keer zien per jaar. En let vooral op de danspasjes van Dan Aykroyd. Eh, als de eerste gedraaid wordt, komt de tweede er vaak snel achteraan. Ik, zat dacht ik, de Shotgun Blues, dat dacht ik in de Blues Brothers 2. Ik weet niet zeker, doe het uit mijn hoofd. Aanstaande woensdag 14 april, kwart voor elf, Veronica. Every night I go to sleep. The blues fall down like rain. thinking just to try to ease the pain. it's hard to gamble when you lose every bet. Hard to say a shotgun now, people. And disconnect my dus. Eh, zijn de, een echte tranentrekker was natuurlijk de film Love Story. Eh, een prachtige film met ook een geweldig mooie soundtrack. En de, titelmelodie daarvan is wel heel bekend. Uh, het theme from Love Story, Francis Lee heeft dat gecomponeerd. Komt-ie. Ja, eerst op piano, dan gitaar en dan gitaar in orkest natuurlijk. Eh, even, eh, ja, ik weet niet meer, 1975 of zo. Echt heel lang geleden. 1970 zie ik zelf staan. Eh, ik doe nog een stukje. Search for Jenny. muziek van, eh, van Bach Dus deze onder andere. ik zag afgelopen zaterdag eh, een film eh, in de gids staan. The Impossible. Eh, de film over de tsunami. En de titelmuziek vind ik erg mooi. Die is gecomponeerd door Fernando Velasquez. The Impossible. De titelmuziek. Possible. Ik zie dat het alweer tijd is voor westernmuziek. En ik heb er twee op de rol staan voor vanavond. The eh, Three 310 to Yuma en eh, A Take a Hard Ride. Eh, ik begin met de muziek van Marco Beltrami. The 310 to Yuma. 2007 van James Mangold... met onder andere Russell Crowe, Christian Bale en Logan Lerman. Eh, de oorspronkelijke westernklassieke eh, Three to Yuma uit 1957... Uh, eh, een vroeg verhaal van Elmore Leonard speelt Glenn Ford... een charmante boef die door een eenvoudige rancher... naar het dichtbijzijnde station wordt begeleid... om in het plaatsje Yuma te worden berecht. Ondanks hun verschillen ontstaat er een band... En eh, deze degelijke onderhoudende remake van de regisseur van eh, Copland en Walk the Line... volgt het origineel in grote lijnen, maar voegt er moderne grijstint aan toe. En psychologie. Mooie bijrollen van Pieter Fonda en Ben Foster. Nog meer muziek, The 310 to Yuma. aanstaande woensdag om eh, tien over half elf op RTL 7 te zien. The 310 to Yuma. Mooie film. En als je van western films houdt, kan je deze eigenlijk niet missen. Het laatste nummertje uit deze soundtrack. Flight of the Princess. western die zeer de moeite waard is. Eh, is helaas nog niet op televisie, maar zal ongetwijfeld wel een keer komen. Is Take a Hard Ride. De muziek is gecomponeerd door Jerry Goldsmith. En film uit 2005. Maar het bijzondere is dat hij toch wel in eh, spaghetti western en Amerikaanse filmmuziek geïntegreerd heeft. Take a Hard Ride, titelmuziek. thema. Take a Hard Ride. Uh, veel eh, koperwerk ook. Eh, dit is uit dezelfde soundtrack Friendly Enemies. Ja, je hebt alweer geluisterd naar de eerste uur van eh, CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we hebben weer van allerlei soorten muziek geraakt. Popmuziek, klassieke muziek, easy listening muziek en van alles wat. En dat gaan we ook het tweede uur doen. Ik kijk even op de lijst welke eh, films erop staan. Onder andere Mirror Miller, mooie muziek van Alan Menken. Miracles from Heaven, dat is een eh, nieuwe film, Carlo Ciliotto. En The Young Messiah, John Debney. En dan ook de muziek uit de tv-serie Joanne Lumley's Trans-Siberian Adventures. Mooie muziek. De Nieuwe Wildernis, niet te vergeten. Publieke werken, The Danny's Girl, Race. Nou, te veel om op te noemen. Eh, ik zou zeggen, uh, eh, bij erbij na de klok van Tine. Het laatste is nog een stukje uit eh, Take a Hard Ride.